Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. 130 festivalgangers op Verknipt waren al besmet voor ze binnenkwamen. Het festival in Utrecht was begin deze maand een superspread-event. Na afloop waren 1100 mensen besmet. De GGD heeft bron- en contactonderzoek gedaan en is erachter gekomen dat sommige mensen in de dagen voor het festival ook al van feestje naar feestje gingen. Waarschijnlijk zijn ze daar besmet geraakt. En dat kan dat, dat, eh, dat hun testen nou, vlak van tevoren dus nog niet eh, positief uitslaan. Omdat hè, de test wordt 40 uur van tevoren af afgenomen. Ja, en op het moment dat je het festivalterrein opgaat, ja, dan kan het dus zo zijn dat je daarvoor de besmetting nog niet oppikt. Maar op het moment dat je eh, op het festival bent wel. Omdat een test maximaal 40 uur oud mocht zijn, kon het ook nog gebeuren dat mensen na hun test alsnog besmet werden. Geen Olympische medaille voor Guusje Steenhuis. De judoka verloor vanochtend van een Zuid-Koreaanse tegenstander. De herkansingen verloor ze ook en daarmee greep ze naast een bronzen plak krijg je een maaltijdbox thuis. Zo'n doos vol ingrediënten en recepten om er iets van te maken. Nederlanders geven daar samen minstens 700 miljoen euro per jaar aan uit. Ook andere abonnementen op eten en drinken zijn populair. Lukt het DJ's uit Alfa aan den Rijn om in een recordboek te komen? Ze proberen daar vanavond om het wereldrecord langste DJ-livestream binnen te halen. Tien dagen moeten ze achter de draaitafel staan. Er mag geen moment stil te vallen. DJ Amrish is aan het opbouwen. Je moet vooral heel veel positiviteit hebben. Een tikkeltje gestoord zijn ook wel een beetje. ah, laten we iets meer gaan gestoord. Maar dan red je het wel. En wat ze die 240 uur achter elkaar gaan draaien. De hardere stijlen, dus hardcore, uh, hardstyle, uh, Dat moet je, hard techno, die kant op moet je denken. De recordpoging langs de DJ-livestream begint vanavond om 8 uur. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het kan ook regenen af en toe. Het is 19 tot 22 graden. Morgen meer buien, flink wat wind en 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio op de binnenring van de A10 Noord bij de afrit Volendam. Daar staat 3 kilometer met een kwartier vertraging. Want er zijn daar bomen langs de weg omgewaaid.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 kan in 92 van de ziekenhuizen doorgaan. Het stijgend aantal opnames vanwege corona heeft er geen effect op... zegt toezichthouder NZA. Het tekort aan computerchips in de auto-industrie houdt nog aan... maar het dieptepunt is voorbij, zeggen analisten. Door het tekort legden grote autofabrikanten hun productie deze maand tijdelijk stil. De Olympische Spelen zijn niet de oorzaak van het oplopend aantal coronabesmettingen in Japan, zegt het Internationaal Olympisch Comité. Deze week waren er in Tokio 3000 besmettingen op één dag. En het weer, zon stapelwolken, bijna overal droog. Er staat vrij veel wind en het is 19 tot 22 graden.